Ehm, het is bijna showtime. Het is nu nog één minuut. En dan, de band staat al op het podium. Welkom bij Radio Ruigoort. De Paradiso Show, Ballonnenfeest 2028, 2024, 28 december. De titel van de show, Uit je bol. Veel kijk- en luisterplezier. sí, sí. Then one last thing, in the in the closing scene, look at me because we'll look this. Yeah, yeah. to the crazy Paradiso show. You are beautiful. You are love. You are love. You are love. Wunderbar. Let's share. Have a crazy, crazy night. Ze zeggen dat ik waarzegger ben. Natuurlijk niet, domme bollers. Zal ik jullie de waarheid vertellen? Ik vertel de onwaarheid. En dat is een waarheid als een koe. Zo voorspel ik waarheden. We gaan die ons toekomen als het ware heden. We gaan vanavond het ware heden betreden. Ik voel het aankomen, het magische moment. Ik zie, ik zie wat jij zo zult zien. Dat de nabije toekomst zich hier aandient. Laat ons samen door de deuren van gewaarwording breken. Om ons in het paradijselijk utopia te begeven. Welkom in de Hof van Heden, waar de toekomst op zal treden. Het mooie als je stoont of onder invloed bent, is de intensivering van het nu-moment. Eenmaal uit je bol treed je uit je ego om het binnenste van de buitenkant te zijn. Doopgezinde gemeente, wij zijn en blijven baas in eigen brein. onze verleden, heden en toekomst. Wij. A ray of light born in the seas. Wij. Wij dragen een echo van sterren in ons. Wij. Wij. We are the ocean in a drop. Wij. Wij. De wij. in een ademtocht. Wij, wij zijn één. Eén zijn wij. Wij, wij, wij. Wij, wij, wij. Wij, wij. Sorry, ik kan dit echt niet. Waarom moet alles de hele tijd magisch zijn? Dit, nee, ik, ik ga dit gewoon niet doen. Ik voel dit niet. De hele tijd wij zijn één, wij, wij. Ik hoor helemaal geen wij. Het individu, die vindt ook wij. door die kronkelige oortjes van jullie in jullie holle bolletjes gekropen, vlak na de geboorte. Als jullie ochtends wakker worden, ben ik het eerste wat je hoort. Opstaan, werken, werken, werken, werken, werken, werken. Altijd in je bol, bol, bol, bol, bol. Ik ben de stem in je hoofd. Als jij in de spiegel kijkt, ben ik degene die jou de keiharde waarheid vertelt. Rimpels. Wallen onder de ogen. Oh, jullie geloven mij niet? Jullie geloven mij niet? Willen jullie het zien? Willen jullie het zien? Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie domineert de kuddedieren in dit land? stand up. in the cloud, And when it is my time to jump, I will have no doubt I am a raindrop. I am alone. Ooh, don't come any closer. Ooh, don't wanna fall down. Ooh, it's not the time now. Thunder. rush these things. I am waiting for a perfect storm. Oh, good idea. But aren't you curious about the sea? About the sea? Huh, I know everything there is to know about the sea. Really? The sea is infinity. The sea is our destiny. The sea is infinity. And once you jump, it will be clear. You need not have no fear. You are a raindrop. You cannot be stopped. You really think I could let go? I want to join the flow. Show me how to be free. I want community. We are raindrops. We cannot be stopped. Once we find the flow, we could be hail or even stone. Can you see? You see the sea Can you see? Can you see? You see the sea in me. Oh. pretend you weren't afraid. I, I wanted to be brave. Why, why did you pretend to be afraid? Oh, I wasn't pretending. I was super afraid. I was stuck. But, but then what changed? Well, I had you. I need you. Ah. When, we're not so clear. We're not so small. We're not that different after all. When you're a raindrop, you can feel you're on your own. Can't you see you're not alone? Echt niet. Waar zijn alle bloemen heen? Lang, lang voorbij. Waar zijn alle bloemen heen? Geplukt door meisjes één voor één. Zal men nooit wijzer zijn? Zal men nooit wijzer zijn? zijn alle meisjes heen. Lang geleden, waar zijn alle meisjes heen? Lang, lang voorbij, waar zijn alle meisjes heen? Mee met jongens één voor één, zal men nooit wijzer zijn? Zal men nooit wijzer zijn? try will I. Blue? Waar heb je, waar heb, waar heb je het over? Ik snap niet wat je bedoelt. Die bloemen. They stand so tall, so groot, so prachtig, maar ik... Too small. Put me back in the sphere, it was much safer there. This fear of a choice I must make with my voice to believe I will grow when I'm hail of Put the shoe, let it drop. The bubble's already popped. Bin is about to, about to spin a let up. I'm gonna spin it. I'm gonna mess up, but at least need for left. I will not be paralyzed because the bubble's popped. Head is tied. I'm gonna fight. I'm gonna try. helemaal verknipt en helemaal vrij. Oh, Babbel. It was nice. Maar dat is nu lang geleden. Don't need to know where I'm going. As long as we is showing. misschien een beetje ondertiteling. Uh, eh, kan kan ik, Verstaat iemand wat ze zegt? Ik... Hallo? Ik sorry. Geef je er maar een oven. Ja, een oven? Geef, Geef je er maar een oven. Oké, ik ga wel proberen even mee te doen. Je kan dit. Alles is door Zwaar, dit is klaar. Overal struts, toch is het illegaal. We geven geen fucks, we doen het allemaal. we vertoeven, in een prachtig paleis. En knuisjes zonder kuis betalen prijs. Hij vliegt kom eens uit je hol. Hij driehoek, ga eens uit je bol. Hij vliegt kom eens uit je hol. Hij driehoek, ga eens uit je bol. Legaliseer. Drugs. Legaliseer. vakantie. Ik heb geen designer, ik gebruik het wel. Ik bel langs mijn dealer, hij zat in de cel. Goede bedoelingen, op weg naar de hel. Ik ben morgen weer vergeten, want ik in <laughs> onze vrijheid terug. Willen zelfbeschikking hier. Van mij de mij weer te krijgen. Zou ons nog niet tegen. Hij vindt hem van in zijn doel. Hij vliegt uit uit je bol. Hij vindt hem, kom in zijn doel. Hij vliegt uit uit je boom. like Alicia. Alicia! Grâce! Alicia! je niet drugs. Maak je niet drugs. Maak je niet drugs. Maak je niet drugs. Bouter, waar kom jij vandaan? <laughs> Uit de catacomben. Wie ben jij dan? Ik ben een joker met dubbel O. <laughs> Joker dubbel O. Geen psycho. Heb in het verleden wel geflirt met de dood. Nu ben ik bekeerd, dus geleerd hoe het hoort. Ja, ik ben joker met dubbel O. Geen psycho. Dat is me goed ook. Want anders werd het misschien ook hier een bloedbad. En er zijn weinig mensen die dat leuk vinden. Dus daarom heb ik het maar afgeschaft. En eh... Hoe zit het met jouw gevoel voor humor? Goed. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha Hartelijk ja, rondom ons allemaal. Gezellig verzameld, primaten in de zaal. Uit je bollolon vanavond. Even beamen, staan we aan. Wij gaan aan, oraal begaafd. Meer het leven, Vitalis draak deze wereld is speelplaats. Mijn naam is Joker, aangenaam. Heel deze wereld is speelplaats. Mijn naam is Joker van de Troost. Speel je kaart. We doen het met elkaar. We doen het bij elkaar. We doen het voor elkaar. We doen het in elkaar. We doen ons te boven, soms door elkaar. Dwars tegenaan, rechtdoor vandaag. Voor hetzelfde geld ga je uit je plaats. Of voor mijn part banaal. Nou. Magistraat. Nou, let op. Oké. Vanavond plaats ik de intentie dat we zelf mogen wensen wat we liefst kiezen. Met elkaar plaats de intentie dat ik zelf mag wensen wat ik liefst kies in het openbaar. Yo yo, de ene van de vijf, zo zie zoot, beleef die openbaar. Yo yo, de ene van de vijf, zo zie hij op die openbaar. Yo yo, de ene van de vijf, zo zie zo, beleef die openbaar. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Ah. Ja, nou die sta even reclame. Ik heb namelijk een zak vol microdoseringen bij. Haha, ik blijf in kabouterstijl. Psychonauten. Psychonauten. Is het niet ruig vanavond in uw euforische hersenpan. Ik zie, ik zie in mijn bolle glas dat wat er nooit was. maar zich wel degelijk zal ontpoppen. Wat jullie toevalt is energie uit de geestgrond getrokken. Ik voorspel balloonetics die uit hun bol gaan, zoals tulpen doen. Uit hun bollen groeien bloemenknoppen en die komen hier in volle bloei om in geuren en kleuren de boel op te fleuren. Ik zie werken, Barst ons vol. En wat in je bol zit, moet eruit. Uit je bol is opgeruimd. Dus draai om die knop, bloemenknoppen. Stijg stijlvol uit je bolletje op. De vraag is dus niet hoe haal ik het in mijn bol? De vraag is, hoe haal je het eruit? Uit je bol is opgeruimd. Daarom welkom in Huizen geest, Waar je in je eigen mushroom zittend op je eigen paddenstoel naar hartelust uit je bol kunt gaan. Dus ga uit je bol, uit je dak, uit je knar. Gooi alle remmen los, maar raak niet in de war. In deze rechthoekige wereld vol meridianen. Dit schaakbord voor square overheidsorganen. Zoek de rondingen, die zijn gegeven. Ga uit je bol, want dat is pas leven. control, but everything will be fine. to the mushroom, there's room enough for you. Don't you worry about what the others do. Inside the mushroom, the real is shifting shape. Inside the mushroom, music is a snake. Inside the mushroom, vibrations overtake. To literacy. You can turn dust into fields of energy. Inside the mushroom, the elements true. Inside the mushroom, where patent plays its room. Inside the mushroom, eat with a bit of the fruit. there's room to make you move when you are in motion. The Emotions are a room inside the mushroom. Just doors of perception inside the mushroom. The door to interaction inside the mushroom. The key to introspection. Living. Ik zag hem dansen door de bladeren, schuin marcheren door het bos. Het beest, het beest, het beest was los. En vaders verloren hun geloof. En moeders gingen blauwen. Het beest glinstert in het bos, in het bos waar het feest woonde. Dus ik dans met vergeten goden om de tafel van een race doden. Wat heb ik van een beest genoten? Maar ik zie het beest niet lopen. De mensen, vijand en vriend vragen elkaar: Heb jij het beest gezien? Het beest dat rookte, het beest dat sloof. Nee, de beest is dood. Nu ben jij een beest, altijd al geweest. Hoe je danst en hoe je leeft, hoe je je beweegt. Wezen zonder problemen. Zo is de regen. Kijk hoe je komt zweven, hoe je alles kon geven om even te kunnen zweven, even te kunnen leven om even te kunnen bewegen als een beest. Sluit je zakje leger op, beter halen zegel. Je hebt te veel gekregen en niemand houdt je tegen. Om je veel te nemen, want de regels zijn in het leven. Alle vrije geesten, ons kunnen lezen. losbollen, oliebollen en bolletjes slikkers die in hun bubbels opgesloten zitten. Dankzij de mist kan ik helder zien dat bubbeldenken beknelt. Maar door is te prikken als een zeepbel met een speld. Ik zie, ik zie wat jij ook had kunnen zien als je je wat minder in je bolwerk had verdiept. O bellenblazers, ben je in jezelf gekeerd? Keer dan uit je ik, debubblificeer. Ontdoe je van de bubbels van het rooskleurige verleden. De angst voor de toekomst en het angstige heden. De spraakverwarringsvlauwe kul, Je bolwerk vol blub, blub, bubbelgelul. Bubbeldenken maakt arrogant en intolerant. Dus als je ballen hebt, ontbubbelaars, ontbubbel dan. Huppel uit je bubbel met het ontbubbelplan. In het paradijselijk ontbubbelingscentrum van magisch Amsterdam! Wacht. Wacht. Ik voel me... Ik voel me als een glazen bol in duizenden stukken. Hoe... Hoe kom ik uit de duisternis? Hoe vind ik de weg naar het licht? Als je uit je bubbel breekt kan het licht naar binnen stromen. Dan wordt het lichter in je hoofd, om stralend tot jezelf te komen. Berazberat Astra. Berazberat Astra. Berazberat Astra. O eeuwige vlam, rijzend uit de spleten van de aarde. Dansend op de rand van vergaan en ontstaan. Langs ruwe wegen rijken we naar de sterren de tijd. Rijp als fruit, bevrijd de angst voor een wij. Verbrand het script en onthul me je ware drift. Oh, draken in de nachtzon. Voor ik smelt zal ik opgaan. In de deining, in de chaos. In iedere slag van elke smart. Want alles is heimwee en alles is begin. En ik spring ik spring, ik spring. En er dansen vonkjes in mijn ogen, als vrede in een huis vol vlammen, vreugde in een huis vol vuur. Hier wordt de baan en de zin, daar waar we bruisen, barsten, breken, bloeien en beminnen. Daar waar we steeds weer als nieuw the feeling. around, up and down, left and right, day and night, shadows and light, moon and sun. I am Professor One. We are one. And are you, dear lady, ready to experience oneness together? Yes. Are you, dear Paradiso Ballonengezelschap, are you ready to experience oneness together? Then let us join in our voices as one. Da.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 Never give in to your fears, choose love over hate. There is no division between us, you see. We're in this thing together, all we got is the we. Let's celebrate our differences, what makes us unique. Let's open our hearts, choose love when we speak. If you're taking the red pill or the blue or the green, it doesn't really make a bit of difference to me. All of the people all over the world your eyes are like diamonds and rainbows and pearls, together in love, in light, in key. One people, one earth, one destiny. The stars and the moon, the planet, the sun. We're kids of the cosmos, together. The stars and the moon and the planet, the sun. We are kids of the cosmos. We are kids of the cosmos. We are kids of the cosmos. We are kids of the cosmos. We are vision because of. We are vision because of. Je hebt geluisterd naar de Paradiso Show, Ballonnenfeest uit je bol. En nu eh, loopt de Samba Band de zaal binnen. Die kan ik niet echt goed vangen, maar misschien zie je hem nog wel eh, op het beeld verschijnen. En eh, Ina komt er een DJ en dan komt er nog een hele mooie act. En ehm, ja, zolang we nog geluid krijgen uit de mixer, blijf ehm, blijven we nog even doorgaan. terwijl het podium langzaam wordt leeggeruimd en de Samba Band grote zaal vervult, is er ook boven eh, muziek van de ruim Rebels onder meer. En ehm, ben ik blij dat je hebt geluisterd naar Radio Ruigoord en naar het geluid. En uh, hoop dat je ook hebt kunnen kijken naar de video stream En ehm, wachten even op dat we geluid krijgen uit, de mixer. In ieder geval dank aan iedereen van Paradiso. En van het Amsterdam Ballongezelschap. En van Ruigoort. Die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt. En Morfix voor de videostream. En Taco voor het geluid. En Gert-Jan voor het geluid. Die dat ook allemaal heeft voorbereid. En Masha voor de regie. Uh, verder iedereen die mee heeft gedaan aan de show van het Amsterdamse Ballongezelschap. 28 december 2024. videostream is er dus nu mee opgehouden ook. We wachten even op het geluid uit de mixer. Maar is net toegezegd eh, door Taco dat het wel doorgestuurd gaat worden. En nogmaals, ook Paradiso, hartelijk dank dat we hier mochten zijn. Weer. Ik voel me altijd, ben altijd blij dat dit ook nog een vrijhaven is. Nou, dat was de Samba Band. Als het goed is, krijgen we dan nu een eh, DJ. En afwachting van dat het podium zo meteen weer leeg komt, want dan is er nog een striptease act. Je luistert naar Radio Ruigoord, rechtstreeks vanuit Paradiso, Amsterdam. 29 augustus, nee, 29 eh, december 2024. je hoort nu iets. <laughs> Dit is nog niet de DJ, maar dat is een soort eh, ondergrondse eh, metro-dreun eh, uit Berlijn. so. But let me tell you something. The best people usually are. The best people I'm not myself. I wonder if I've changed in the night. Let me think. Well, the same I got here this morning. I almost think I can remember feeling a little different. What i I not say? The next question is, who in the world am I? Who in the world? luisteraars thuis. Het podium wordt nu worden leeggeruimd. Dus eh, nou ja, we luisteren nu naar een beetje standmuziek. Dus dat betekent dat uh, zometeen Lex al wel zal opkomen. Er staan ook allemaal ABG'ers op het podium. Dus eh, dat zal zometeen gaan gebeuren. En dan, eh, daar wachten we nog even op. Para je luistert naar Radio Ruigoord, rechtstreeks vanuit Paradiso, Amsterdam. Het is vandaag 29 december 2024. Het is eh, bijna tien voor twee. lieve luisteraars. Ik liet me even gaan. Ik keek zag dat de lichttechnicus boos naar me keek. Dus betekent, ook ik ga nu uh, opruimen. En eh, dit was het dan voor Radio Ruigoord in Paradiso. 29 december 2024. De eerste Paradiso Show zonder Hans Plomp. De eerste Paradiso Show ballonnenshow zonder Hans Plomp. En al die anderen. Wat hebben we mooi, iets moois gekregen van jullie allemaal in al die jaren. Dank je wel. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Paradiso. Dankjewel ABG. Dankjewel Ruigwoord. En dankjewel al diegenen die misschien in de hemel in een bootje zitten te kijken naar ons. Dankjewel en tot de volgende keer. Doei! Dankjewel, dankjewel Ruigoort. Dankjewel Paradiso. Dankjewel Ruigoort. Dankjewel Paradiso. Dankjewel ABG. En dankjewel al diegenen die naar de hemel zijn gegaan. Voor wat fantastisch jullie ons hebben nagelaten. Wat wij verder mogen dragen. Op ieder zijn eigen manier, haar eigen manier. Dankjewel en tot de volgende keer. Dit was het van Radio Ruigoort. Doei!